Mensen die in de buurt van zo'n drugslab wonen lopen gevaar, maar ook mensen die er werken. Zo werd bijvoorbeeld in een drugslab in Zaandam een overleden persoon gevonden. En in een dorp in Friesland kwam iemand om bij een ontploffing en raakte een ander zwaar gewond. De politie denkt dat het vaker fout gaat doordat er meer onervaren mensen drugs smaken. Op de Filipijnen wordt nog steeds gezocht naar overlevenden na het noodweer van afgelopen weekend. Doordat het ontzettend veel heeft geregend ontstonden er overstromingen en aardverschuivingen. 25 mensen overleefden het niet. Een hoop anderen konden op tijd worden weggehaald, vertelt correspondent Mustafa Margadi. De autoriteiten hebben zo'n 80.000 eh, mensen weten te evacueren. Die zitten nu in opvanglocaties, gymzalen en zo. Dat soort dingen moet je aan denken. Eh, en ondertussen ehm, ja, worden duizenden mensen ingezet om eh, nog naar 26 20 andere mensen te zoeken die worden vermist. En eh, dat wordt geleid door de kustwacht. FC Utrecht heeft een nieuwe trainer. De vorige, Henk Vrezer, stapte op vanwege grensoverschrijdend gedrag. En dus neemt Michael Silberbauer het stokje over. Hij komt uit Denemarken en speelde daarvoor meerdere clubs. En ook speelde hij zelf ooit bij FC Utrecht. En de hele soap rondom deze film is nu waarschijnlijk klaar. Hij is ondeugend. Ah! De schrik van de stad. Hij is Pietje Bel. Jij bent een monster! Het gaat om Pietje Bel. Die wordt zaterdag uitgezonden op tv. De film was voor alle leeftijden, tot vorige week. Toen ging de leeftijdsgrens omhoog naar 12 jaar... omdat er klachten waren binnengekomen over geweld in de film. En daar kwam dan wel weer heel veel kritiek op. Kijkwijzer heeft nu de knoop doorgehakt... om het leeftijdsadvies aan te passen naar 9 jaar. Krijg je nog het weer?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 We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? feel myself slipping more and more ways. That super world Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. the waterfall with you My brown-eyed girl You, my brown-eyed girl Do you remember when We used to sing Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Just like that Sha-la-la la da So hard to find my way. Now that I'm all on my own. I saw you just the other day. My, you have grown. Cast my memory back, Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl.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 Dankzij Malle Babbe, Alles wat ademt en Banger Hart sta ik ook nog even stil bij zijn afscheid. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een hoor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malle babbe kom, malle babbe kom hier. Lekker stuk malen meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is blond. Een zoen op je mond, malle babbe. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Ik heb het vaak gezien wanneer zo'n stuk verdriet voldaan naar buiten kwam en jou daarachter liet. En dan bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malen. lekker stuk malle meid, lekker bier van plezier. Malle is rond, malle is blond. Een zoen op je mond, malle je lekker rond. te kijken in zijn bank. Een zwart lakenspak komt ze zonde gelijk. Bang voor de duivel en bang voor zijn wijn. En zuinig een cent in het zakje doen. Zo koopt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. En jij moet achteraan. In het donker ergens staan zoals het hoort Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan. Wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor het blond schuimend bier. Malle kom, malle babbe, kom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malen babbe is blond. Een zoen op je mond, Play. Triple Play. Triple Play. mag nooit vergeten worden. En Frida Boccara, Ademo in het Italiaans deze keer... en Michel Fugain zijn waardige vertegenwoordigers van dit genre. waar de nostalgie van afdruipt. ecco il primo tuo ballo sceri sotto gli occhi del babbo e la mamma stai attenta perché quei ragazzi non ti sanno corteggiare come me rispettiamo le buone maniere mi presento educato da papà Ti prometto se vuoi che saprò comportarmi da cavaliere. Et vous permettez, monsieur, ballo un po' con vostra figlia. La sua bocca vermiglia, i ragazzi meraviglia. Et vous permettez Io lo so che al primo ballo anche voi vi innamoraste di una bimba a prima vista. Noi balliamo educati e compiti, ci sorvelli a papà ma non sa che ridiamo di cuore al pensiero che domani con me ti vedrai vous permettez, monsieur, ballo un po' con vostra figlia, la sua bocca vermiglia, i ragazzi meraviglia. Vous permettez, monsieur, io lo so che al primo ballo anche voi vi innamoraste di una bimba a prima vista. Ma che voglia di darti un bacione e di stringerti a me, ma papà. Fermo lì se ne sta, ma perché non fa un ballo anche lui con la mamma? Vous permettez, monsieur, po' con vostra figlia? Mm? con la sua bocca vermiglia i ragazzi meraviglia vous permettez monsieur io lo so che al primo ballo anche voi vi innamoraste di una bimba a prima vista di una bimba a prima vista di una bimba prima vista.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 We mogen ze nooit vergeten. There once was an Indian brave by the name of Yellow Hand. He fell in love with a maiden known as White Sand. They vowed the love would last forevermore. Then came the day that they had waited for. Yellow Hand brought her a golden feather. White Sand said a prayer for good weather. The ceremonial dance grew loud and strong. Then Yellow Hand began their wedding song. the old ones still say when the snowflakes fly Are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Made in Holland. John en Nienke maken al jaren muziek. Vanuit die liefhebberij groeide de behoefte naar een eigen studio. En die hebben ze in Bovensmulde, waar country, roots en folk centraal staan. Het is gewoon een ouderwetse gezellige analoge Nashville-achtige studio. When the Needle Hit the Vinyl is er ook opgenomen. uitgeklede muziek staat ook het verhaal centraal op de nieuwe cd. Het wordt meer storytelling, zegt John. Het gaat zo langzamerhand ook steeds meer om de inhoud, zoals blijkt uit songs als You've Got Mail en Just a Minute. You've got a tiger by the tail. You've got to tie it by the tail. Could I find a soulmate that has a profile on crown. Just waiting for approval mails. Check your inbox, just tell me now. Who really is the clown? You've got mail, you've got mail, you've got mail. Made in Holland. passing through. Wonder of the internet, we haven't seen a thing like that. All these digits make me crazy, yes they do. I take a step back and breathe, let go of things and take my time. It takes a while, but I'll be fine. A thousand photos in one burst, a dinner in two minutes. Have you ever seen a flower grow that fast? If you did, it would change you, it would slow you down, it would flying to the moon. Oh, yesterday is just too soon. I'm sorry that I steal your precious time. When it's impossible to wait, it always feels that I'm late. I just inhale understand. The colored field of flowers will open up to you. A thousand photos in one burst, a dinner in two minutes. Have you ever seen that flowers grow so fast? As a flower, take your time, it will change you right this minute. Cause you don't grow by running Arm aanbevolen. Triple Play. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.